moet bij het RWS Journaal. Minister Dijkt in reactie op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank... dat er ook negatieve kanten aan zitten. De ECB besloot vandaag de belangrijkste rente te verlagen naar 0 Volgens Dijsselbloem is het voor pensioenfondsen moeilijk om nu resultaten te boeken. De Tweede Kamer reageerde al zeer kritisch op het besluit van de ECB. De politie zet Facebook in om tips te krijgen over de moordzaak rond de onthoofde Nabil Amziep... De politie hoopt met advertenties mensen te bereiken die in de buurt wonen van belangrijke plekken. Het onthoofde lichaam van Amziep werd dinsdag in een uitgebrande auto gevonden. Gisteren werd zijn hoofd teruggevonden op de stoep bij een shisha-lounge in Amsterdam. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben in Irak voor het eerst fabrieken gebombardeerd van islamitische staat waar chemische wapens worden gemaakt. Daarbij heeft de VS informatie gebruikt van een gevangen genomen IS-leider, zegt het Pentagon. Het chemisch wapenprogramma van IS zou door de luchtaanvallen flink zijn verzwakt. Islamitische staat wordt steeds machtiger in het noorden van Libië, schrijven VN-onderzoekers in hun jaarlijkse rapport aan de VN-veiligheidsraad. Het Noord-Afrikaanse land trekt veel buitenlandse strijders die via Turkije, Tunesië en Soedan naar Libië komen. De terreurgroep heeft inmiddels een strook van zeker 300 kilometer langs de kust in handen. Omdat Italië niet ver weg ligt, maken westerse landen zich daar grote zorgen over. In Duiven in Gelderland woedt een grote brand bij een transportbedrijf. Er zijn meerdere explosies gehoord. Toen de brand uitbrak was er niemand meer in het gebouw. Wel zijn meerdere vrachtwagens die binnen stonden uitgebrand. De brandweer probeert de vrachtwagens die buiten staan nog te redden. Het weer vanuit het noordoosten meer bewolking, maar het blijft wel droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 2 aan zee. In het zuidoosten kan het licht vriezen. Morgen begint grijs, smiddags is het zonnig en dan is het een graad of 10. Dit was het derde. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1156 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek, 16 tracks te gaan. En de eerste is een nieuwe, ehm, zoals ik het eerste uur ook al zei, niet van de artiest, maar wel de artiest een nieuwe album gemaakt. Steve Orgard. En zijn cd heet Periperal Vision. En ja, dat is op zich ook wel een heel fraai werkje. Eh, ga er eens lekker voor zitten. Ehm, ik neem er nog een bakkie bij en draai hem maar. Yeah. quer viver. Choro, cavaquinho, porque choro. Se da vida eu ignoro o destino. Em ti amor fosse o repente ver amor no amor que te não via ou talvez um buscar o verso ardente em que sempre o amor se convertia Tinhas que arder, arder de puro ardor Arder de fogo frio, amor do amor Amor, já só ideia ou só palavra Cativo, mas do sol libertador Fosse princesa ou oculta ou fosse escrava, que para ti somente amor bastava.